Op sommige plekken ligt 15 centimeter sneeuw. En omdat het vries blijft het overdag zeker liggen. Iedereen die de weg op wil krijgt van de ANWB het advies om eerst informatie in te winnen over de situatie op de weg. Amerika en Groot-Brittannië richten een antiterreureenheid op in Jemen. Ze hopen zo het terrorisme vanuit het land in te dammen. Jemen wordt door Al-Qaeda gebruikt als uitvalsbasis. De man die onlangs een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen. Er komt niet alleen een speciale eenheid, ook de kustwacht wordt versterkt. Een man uit Eefde is overleden als gevolg van een ontplofte gasfles op Oudjaarsdag. In de gasfles zat zuurstof. De man gebruikte dat om vlammen in een vuurkorf aan te wakkeren. Daarbij explodeerde de fles. Op het moment van het ongeluk in het Gelderse dorp stonden verscheidene mensen om hem heen, maar zij bleven ongedeerd. In Ierland voert een groep atheïsten actie tegen een nieuwe wet op godslastering. De wet is ingegaan op 1 januari. Hij verbiedt elke vorm van blasfemie. Er staat een boete op van minimaal 25.000 euro. De atheïsten hebben op hun website 25 citaten gezet... die door aanhangers van allerlei religies als godlastelijk kunnen worden gezien. De Ierse actiegroep wil zo een proces uitlokken. In Mexico zijn zeker 14 doden gevallen bij een busongeluk. In het noorden van Mexico, vlakbij de grens met Amerika, raakte een bus van de weg en stortte in een ravijn. Waarschijnlijk loopt het aantal doden nog op want 22 andere inzittenden van de bus liggen zwaar gewond in het ziekenhuis.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 never knew love was in the sight. I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on the bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life, and I just wanna let you know.